Je hoort mijn economiecollega Roland Muller. Je moet altijd kijken naar eh, december 2023 en dan vergelijk je dat met december 2022. En dan uh, komen we erbij dat we 5,3 procent meer betalen. Dus dat is nog steeds altijd wel een stuk meer, maar ook weer lager dan een maand daarvoor. Eh, toen lag het toch op 7,3 dus ook daar zie je heel duidelijk dat de, dalende trend eh, is ingezet. Een jaar geleden was je met name meer kwijt aan energie en bij het tankstation. De prijzen in de supermarkt stijgen nog wel altijd, maar minder snel. In Duitsland hebben boeren geprobeerd een veerboot te bestormen. De minister van Economische Zaken was aan boord. De boeren wilden met hem praten over subsidies die verlaagd worden. Dat lukte niet en de kapitein besloot om terug te varen. Daarna hebben ongeveer 30 boeren geprobeerd om aan boord te komen. De politie kon ze tegenhouden en gebruikte daarbij pepperspray. Gedoe in de partij van de Italiaanse premier Meloni. Ze hield een nieuwjaarsfeestje en daarbij is een man in zijn been geschoten. Het pistool blijkt van een lid van haar partij.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 En weet je nog, de eerste minister die met zwangerschapsverlof ging... demissionair minister Schrijnemacher van Ontwikkelingssamenwerking... is moeder geworden van zoontje Titiaan. Het jochie heeft de achternaam van allebei zijn ouders gekregen. Dat kan sinds 1 januari. Na verlof wil Schrijnemacher weer aan de bak.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. Ieder jaar getijden is anders. Met allemaal een eigen charmes. Oh, het kriebelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een wintersweertje. Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk.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 De inflatie is de afgelopen maand beperkt gebleven. Volgens het CBS waren de prijzen in december 1,2% hoger dan een jaar geleden. Vorig jaar was de inflatie veel hoger vanwege de hoge energieprijzen. De Israëlische minister van Defensie wil dat de Gaza-strook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen. Dat staat in een plan dat hij heeft gepresenteerd. Hij vindt wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. Rijkswaterstaat heeft vannacht op Marken in Noord-Holland dijkwachten ingezet. Dat gebeurde uit voorzorg vanwege het hoge water in het Markenmeer.